Voor het treinverkeer geldt nog steeds een negatief reisadvies. Er rijden in het hele land wel treinen, maar veel minder dan normaal. Van Schiphol vertrekken wel vliegtuigen, maar de luchthaven roept mensen op... om eerst op teletext of internet te controleren... of hun vlucht niet is vertraagd of geannuleerd. Boeren krijgen een vergoeding van 250 tot 600 euro voor elke geit... die wordt gedood vanwege de Q-koorts. Boerenorganisatie LTO noemt de vergoeding van het ministerie van Landbouw redelijk en acceptabel. De hoogte van de vergoeding wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van de geit. In het Brabantse Vinkel, Tilburg en Horsen zijn vanochtend de eerste geiten geruimd. De dieren krijgen eerst van de dierenarts een spuitje om rustig te worden. Daarna worden ze met een tweede injectie gedood. De komende dagen worden 40.000 dieren geruimd. Afgelopen jaar zijn bijna 2300 mensen ziek geworden door de Q-koortsbacterie... die vrijkomt bij een miskraam bij geiten en schapen. De bevoorrading van supermarkten is vanochtend zonder problemen verlopen. Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel zegt dat iedereen zich goed heeft voorbereid op het winterse weer en, geen, en er geen lege schappen zijn. Het CBL denkt dat het door de kerstinkopen vooral woensdag en donderdag druk wordt. Detailhandel Nederland rekent nog steeds op een extra kerstomzet van 750 miljoen euro. De organisatie voorspelt dat mensen vanaf woensdag op koopjesjacht gaan... omdat dan de problemen met sneeuw en gladheid waarschijnlijk achter de rug zijn.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 Kerst op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen.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 not a Ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal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 Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 我说。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 you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.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 in the night while you're living je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. I don't know how you do it. making love.